Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Topoverleg in Brussel over Oekraïne vandaag. Regeringsleiders praten daar over meer geld voor de Oekraïners. De EU kijkt daarvoor onder meer naar bevroren Russische tegoeden. Dat is geld uit Rusland dat op banken staat in Europa. Ook de missionair premier Schoof wil dat geld graag gebruiken. Onze focusoptie is echt expliciet eh, de, eh, het gebruik van de, bevroren tegoeden. En dat is ook waar eh, we ons vandaag voor inzetten. Hoe pijnlijk zou het zijn als de 27 landen er vandaag niet uitkomen? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we er vandaag wel uitkomen. Hoeveel dagen gaat het duren, denkt u? Nou, ik, ik hoop eigenlijk vanavond terug te keren naar Nederland. Als het nodig is, dan vind ik geen enkel bezwaar. Want officieel hebben we twee dagen eruit staan. Dus dan hebben we gewoon nog morgen en er is er niets aan de hand. Extra geld voor Oekraïne is hard nodig. Juist nu de VS is gestopt met hun steun. Dierenartsen moeten zich meer richten op het behandelen van dieren... en niet op zoveel mogelijk winst maken, zegt de autoriteit Consument en Markt. Die ziet dat er de laatste jaren veel dierenartsen zijn overgenomen door grote investeerders. En daardoor stijgen de prijzen voor behandelingen enorm. Sommige dierenartsen, niet allemaal, die krijgen een bonus als ze meer winst behalen of als ze meer omzet behalen. Wat we eigenlijk willen, dat in die behandelkamer dat geld daar op geen enkele manier een rol speelt. De toezichthouder waarschuwt dat baasjes van huisdieren door de hogere tarieven in de financiële problemen kunnen komen. En het is aftellen geblazen voor Barend, Mart en Sophie. Vanmiddag beginnen ze aan hun avontuur in het glazen huis voor 3FM. De drie DJ's worden in Den Bosch een week lang opgesloten om non-stop radio te maken... en daarmee geld op te halen voor Spieren voor Spieren. En Sophie kan niet wachten. Ik moet zeggen dat ik ook niet weet of het nou goed is om heel veel te eten... of om zo meteen maar gewoon een sapje in te schenken om er vast aan te wennen. Ehm, de koffer ligt nog overhoop. Dus er moet nog een hoop gebeuren. Maar ik ga dat in een rap tempo doen. En dan onderweg naar Den Bosch, waar het glazen huis helemaal opgebouwd staat. Ja, Sophie wordt samen met Mart en Barend vanmiddag iets voor half vijf opgesloten in het glazen huis. Heb ik het weer nog voor je? De dag begint behoorlijk grijs. In het westen en zuiden kan een buitje vallen. De zon komt op de meeste plekken niet tevoorschijn. Alleen in het oosten van Brabant en in Limburg kan die vanmiddag gaan schijnen.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 You make the morning touch a beautiful thing. I am the green grass, and you are the rain. consider geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. I saw the sun climb upon the Just like hell it's ringing out, there's no way the band could lose.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 She's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.